Op internet vertellen schaatsers elkaar waar het ijs volgens hen redelijk goed is. Volgens de bond kan dat verraderlijk zijn, omdat er nog veel plekken zijn met sneeuw en ijsrestanten van de vorige koude periode. Vooral in Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Friesland wagen schaatsers zich al op het ijs. Maar de KNSB raadt iedereen aan om voorlopig alleen ijsbanen van schaatsclub te bezoeken. Zicht op toertochten is er nog niet. Daarvoor moet het ijs minstens 12 centimeter dik zijn. Jongeren die vroeg beginnen met roken hebben 20 keer meer kans om later cannabis te gaan gebruiken dan jongeren die niet roken. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek, onder meer door de universiteiten van Groningen en Amsterdam. Tot nu toe werd aangenomen dat vooral gedragsproblemen een belangrijke indicator zijn voor de kans op drugsgebruik. Uit het jongste onderzoek blijkt dat roken op jonge leeftijd veel meer invloed heeft. Het gaat om kinderen die op hun twaalfde of dertiende hun eerste sigaret opsteken. In de Finse hoofdstad Helsinki is een intercitytrein een hotel bij het Centraal Station binnengereden. De machinist raakte hierbij licht gewond. Treinpersoneel wist dat de remmen niet goed functioneerden. De trein werd naar het buitenste perron van het station in Helsinki gedirigeerd... omdat aan het eind een betonblok staat die de trein tot stilstand zou kunnen brengen. Maar de trein had nog zoveel snelheid dat de wagons doorschoten... en zo'n 10 meter het Holiday Inn Hotel binnenreden. Het ongeluk gebeurde in de ochtendspits. Treinverkeer lag een tijdje stil... maar inmiddels rijden de meeste treinen van en naar Helsinki weer normaal. Het weer vooral langs de kust en in het noorden hier en daar sneeuwbui. Ook af en toe zon, het is 2 graden aan de kust.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 And I should have tried just to talk about. But we wasted every time. Now my heart is on. spin you till your world is going round and round, round and round, round. myself bij baby's voorkomen. Samen met u.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 And I know it's all been said before. I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want fame, and I want sunshine.